De vijf doden die vannacht vielen bij een brand in de buurt van Dortmund zijn waarschijnlijk leden van één familie. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Twee andere leden van de familie, een man en een vrouw, liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Mogelijk liggen in het getroffen huis in het plaatsje Una nog meer slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In haar kersttoespraak heeft koningin Beatrix een pleidooi gehouden voor naaste liefde, passie en betrokkenheid. Ze deed een oproep meer oog te hebben voor elkaar en er ook voor onbekenden te zijn. Bij rampspoed zien we volgens de koningin wel daadwerkelijke naaste liefde en de bereidheid om onbaatzuchtig hulp te bieden. Dan komt het mooie in mensen naar boven. De moderne mens lijkt weinig oog te hebben voor de ander en men is vooral met zichzelf bezig, aldus koningin Beatrix. De moderne communicatiemiddelen lijken mensen dichter bij elkaar te brengen, maar ze blijven achter hun schermen op veilige afstand. Het anoniem domweg en grofweg uiten van emoties is gemakkelijk geworden. Op spreken zonder respect wordt niemand meer afgerekend, zei de koningin.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 ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu. Winterse 50. Dit was de top 3. Was de top 3 van 2008. 3. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Onder de kerstboom. Dit is de Winterse 50 2009. 50. dan 150 radiostations in Nederland en België. Dit is de Winterse 50. kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you, sharing our morning song. Winter in America is cold. And I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you ever wanted. But I wish I was there with you. I waken to the sadness of the rain and making love to strangers and wishing I had known enough of love to leave love enough 56, 48. better watch out. You better not. 50.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 De pleinen. De kerstboom overeind, cadeaus verschijnen. De koude wintermaand is aangebroken. De open haard in menig huis wordt aangestoken.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 eerste sneeuw veld naar beneden. Verwarming hoort onder de raam. Eerste sneeuw, zo lang geleden dat hij rust naar binnen kwam. Halleluja, vrede op aarde, tenminste hier voor dit moment. De rode wien die ik is, smaakt lichter dan twaalf procent. Miss Ren. beneden, verwarming hoort onder de raam. eerste sneeuw, zo lang geleden, dat hier rust naar binnen kwam. Halleluja! 50 wens je fijne kerstdagen. En de grootste kersthits aller tijden. De Winterse 50. 43. 却。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 20. Playing guitars on an empty stage, counting the bars in an iron cage. Tell me, darling, what can it mean? 42. Koud hè? Wat is het koud hè? Koud, koud hè? Nou, wat is het koud hè? 41. It's the most wonderful time of the year. kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Winterse 50. Winterse 50. there's reason to believe last. I can't remember the last thing that you said as you were leaving. But the days go by so fast. And it's one more day up in the canyon, And it's one more night. you would.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 Nieuw in de Winterse 50. Moi qui ai vécu sans scrupules devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plat de crépuscule, je ne devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zou ze heus wel De kussen en begroeten komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me qui ne pense pas à l'histoire. Je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer. Maar laat mij blijven wie ik ben.